Freddy van met het NOS Journaal. Alle 28 landen van de Europese Unie zijn het eens over een overbruggingskrediet voor Griekenland. Het krediet van 7 miljard euro dat de eurogroep gisteren aankondigde moet worden betaald uit het steunfonds ESM. En daar beslissen alle 28 EU-landen over, niet alleen de 19 landen die in de euro zitten. De Grieken kunnen het geld gebruiken om nu aan betalingsverplichtingen te voldoen... in afwachting van onderhandelingen over een derde steunpakket. Als dat er is, kan Griekenland deze 7 miljard euro weer terugbetalen. In Nieuwegein is de herdenking van de slachtoffers van vlucht MH17 afgelopen. Behalve zo'n 1500 nabestaanden waren daar ook premier Rutte en een aantal ministers bij. Er was muziek, er werden gedichten voorgedragen en de namen van de 298 slachtoffers werden voorgelezen. Vanaf maandag gaan ambulancemedewerkers weer actie voeren. Er ligt een voorstel voor een CAO. Maar de leden van vakbond CNV Zorg en Welzijn willen meer loonsverhoging dan de 3% die is voorgesteld. De FNV ging eerder al niet akkoord. De acute zorg, zoals ritten in noodgevallen, blijft gewoon doorgaan. In de buitenwijken van Athene zijn mensen hun huis ontvlucht vanwege de grote bosbranden. Op de Peloponnesos zijn vier dorpen ontruimd. Door de harde wind lukte de brandweer niet om het vuur onder controle te krijgen. Blusvliegtuigen kunnen door de rook niet altijd dichtbij komen. De brandweer krijgt hulp van het leger en heeft Italië en Frankrijk om hulp gevraagd de Belg Craig van Avermaat heeft de dertiende etappe van de Tour de France gewonnen. Van Avermaat won de sprint in een klim. Beste Nederlander in deze etappe was Robert Geesink. Die finishte als dertiende. Hij behoudt zijn zevende plaats in het klassement en Bauke Mollema staat tiende. Het weer, de komende uren vanuit het zuidwesten meer bewolking, maar voorlopig nog geen regen.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 But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told, and we ain't to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe Everybody jumping out of their mind.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 piace così. morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, moi mademoiselle tu es très belle. En zij zegt, je suis Nederlandaise.